Luisteraars, ik hoop dat u genoten heeft van mijn uurtje Muziek Boulevard op zondag. Donderdag ben ik er weer, hopelijk zonder technische problemen van 4 tot 6 uur. En vergeet niet, als u een verzoekplaat heeft voor donderdag... aanvragen op Facebook ZFM Muziek Boulevard.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 In München blijkt ruim twee jaar geleden een kunstschat te zijn gevonden. Het gaat om 1500 kunstwerken, waaronder schilderijen van onder meer Picasso... Matisse, Chagall, Klee en Lieberman. De vondst wordt gemeld door het Duitse weekblad Focus. De werken werden gevonden in de flat van de zoon van een kunsthandelaar... die in de jaren 30 en 40 de kunstwerken van Joodse eigenaren in handen kreeg. Volgens Focus gelden zeker 300 schilderijen als roofkunst. Minstens 200 werken staan in internationaal als vermist geregistreerd. De herkomst en de waarde van de werken wordt nog onderzocht. Een KLM Cityhopper is kort na het opstijgen teruggekeerd naar Schiphol. De piloot meldde problemen met de besturing nadat het toestel in een zware onweersbui terecht was gekomen. De KL 1885 was op weg naar het Duitse Neurenberg en vloog enige tijd in grillige patronen rond Amsterdam. Hulpdiensten verzamelden zich uit voorzorg op Schiphol. Uiteindelijk kon de piloot het toestel veilig aan de grond zetten op de Buitenveldertbaan. Mensen die zijn veroordeeld moeten binnen 30 dagen na de uitspraak van de rechter aan hun straf beginnen, vindt staatssecretaris Steven van Justitie. In een wetsvoorstel schrijft hij dat de regie over de uitvoering van de straf van het Openbaar Ministerie moet overgaan naar de minister van Justitie. Veroordeelden komen nu te laat in de cel of beginnen te laat aan hun taakstraf, zei Teven in het WNL-tv-programma op zondag. Ook zouden daders hun straf ontlopen. Bij stadion De Kuip in Rotterdam is het beeld van Feyenoorder Koen Molijn beklad. Op de sokkel van het beeld werd AFCA 76 gekalkt, de naam van de supportersvereniging van Ajax. Eerder dit jaar kreeg Molijn bij wijze van ludieke actie al een Ajax-shirt aan... met daarbij de tekst Hey Koen, Ajax kampioen. Op Twitter zijn veel verontwaardigde reacties te lezen. Sommige Ajax-fans nemen afstand van de actie. Het weer, er trekken buien over het land, soms met onweer, maar ook de zon laat zich af en toe zien. Het waait flink, het is een graad of 11. Vanavond raakt het overal bewolkt en komende nacht gaat het flink regenen. Dit was het... Dit is Wijnand bij de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat file bij knooppunt Watergraafsmeer 3 kilometer. Dat komt door werkzaamheden op de A10. Op de A9 Diemen richting Amstelveen bij knooppunt Holendrecht 4. A10 Noord naar Zaanstad bij de Koentunnel 4. De andere kant op voor knooppunt Watergraafsmeer 3. De weg is daar dicht. En de A28 Amersfoort-Zwolle in beide richtingen bij knooppunt Hoevelaken 3 kilometer.